Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een vulkaan uitgebarsten op La Palma berg op het Spaanse eiland rommelde en pruttelde al een tijdje, maar gisteren barstte die uit. Er stroomt nu bloedhete lava door de straten, vertelt consulent Rob Zoutberg. Enorm spektakel wat je ziet van lava, van vuur, van rook. Uh, lavastromen, weet ook de temperatuur van. Zo'n meer dan duizend graden zijn die stromen lava die in de richting van de zee lopen. Duizenden mensen zijn voor de zekerheid geëvacueerd. Er zitten ook toeristen bij, ongeveer 200 Nederlanders die met toei op het eiland vakantie vieren zijn volgens de reisorganisatie niet in gevaar. De uitslagen van de Russische parlementsverkiezingen komen langzaam binnen. En Verenigd Rusland, dat is de partij die president Poetin steunt, lijkt zoals verwacht te gaan winnen, zegt correspondent Iris de Graaf. En dat is inderdaad geen verrassing, want er verschijnen hier al dagen allerlei berichten over vervalsingen van de online stemmen. En ook over fraude op de stembureaus. Filmpjes bijvoorbeeld van dikke pakketten stembiljetten die dan door één persoon in de stembus worden gegooid. Dat soort dingen. De definitieve uitslag weten we waarschijnlijk morgen. Goed nieuws voor veel ouders. Hun kind hoeft niet meer direct in quarantaine als een klasgenootje corona heeft. Die regel op basisscholen wordt vanaf vandaag weer afgeschaft. Alleen kinderen die dichtbij een besmette leerling zijn geweest... bijvoorbeeld omdat ze samen hebben gespeeld, moeten thuis blijven. En een kroon op het werk van de makers van The Crown. De Emmys zijn weer uitgereikt. De belangrijkste prijzen in tv-land. En de Netflix-serie sleept in Los Angeles maar liefst elf beeldjes binnen. The Emmy for directing for a drama series goes to Jessica Hobbs, The Crown. And the Emmy goes to The Crown. And the Emmy for lead actress in a drama series goes to <gasps> Olivia Colman, The Crown supporting actress in a drama series goes to Gillian Anderson, The Crown. Ja, je hoorde dus dat Olivia Colman en Gillian Anderson Emmys wonnen voor hun rollen als de Britse koningin Elizabeth en de Britse oud-premier Margaret Thatcher. Ook de acteurs die prins Philip en zijn zoon Charles speelden vielen in de prijzen. De Queen's Gambit, ook van Netflix, won in de categorie beste miniserie. Tot weer, een mix van zon en wolken vandaag. Het wordt tussen de 16 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Zoetewoude Dijk en Nieuw-Vennep 12 kilometer met drie kwartier vertraging.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de trein van Dordrecht naar Den Haag is vanochtend een man door een medepassagier in zijn gezicht gestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De dader is spoorloos en de aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Een plofkraak op een geldautomaat in Amsterdam heeft vanmorgen veel schade veroorzaakt. Door de explosie bij een winkel in het noorden van de stad zijn ook de ramen en dakpannen gesneuveld van de woning er tegenover. De daders zijn er rennend met een onbekende buit vandoor gegaan. De Verenigde Staten zijn begonnen met het terugsturen van Haitiaanse migranten... die zich hadden verzameld onder een brug in Texas. De afgelopen dag zijn 320 mensen naar Haiti gevlogen. Voor morgen staan er nog eens zeven vluchten gepland. Het weer, zon en wolkenvelden, blijft droog en het wordt 16 tot 20 graden.